Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden basis- en middelbare scholen maken zich zorgen over de gratis maaltijden voor hun leerlingen. In een brief aan de Tweede Kamer zeggen ze dat ze zich zorgen maken... omdat het aanstaande kabinet in hun plannen geen geld heeft uitgetrokken voor dat eten en drinken... Het is belangrijk dat de maaltijden blijven, legt deze schooldirecteur uit. We merken echt sinds we het ontbijt en de lunch en ook één keer per week de warme maaltijd eh, organiseren. We merken dat de kinderen gewoon meer betrokken zijn, meer, meer zin in leren hebben, meer inzet hebben, meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja, dat... Kunt u een voorbeeld daarvan geven? Nou ja, ze kijkt naar de projecten. Bij ons was het niet altijd dat ze even enthousiast waren, omdat ze moe waren, omdat ze hangerig waren, eh, omdat ze honger hadden, eh, dat, dat soort dingetjes. En nu zie je echt dat dat helemaal niet meer speelt. Ruim 2100 basis- en middelbare scholen doen mee aan het programma. De vier partijen zeggen trouwens dat het niet per se wordt geschrapt... maar dat ze er gewoon nog niets over hebben afgesproken wie vanochtend de weg op gaat, moet op de A12 tussen Den Haag en Utrecht rekening houden met grote drukte. Gisteravond is Rijkswaterstaat begonnen met werkzaamheden die de hele maand gaan duren. Er zijn twee rijstroken dicht tussen Nieuwerbrug en De Meern. Er is groot onderhoud nodig. Onder meer het asfalt wordt vervangen. De A12 en zeker dat gedeelte is een van de drukste snelwegen van Nederland. En in Amsterdam moet de gemeente aan de slag met het pimpen van lelijke elektriciteitshuisjes. In de lokale politiek is dat besloten nadat een raadslid zich ergerde aan de gedrochten. Amsterdammers vinden het ook een goed idee. Erg lelijk. Gewoon vies. Het ziet er niet uit. Een paar grote mooie posters van het oude waterloplijn zoals het vroeger was. Nou, eh, dat, eh, dat zou het mooiste wezen, denk ik. Flowers. Flowers en glitter. <laughs> In heel Nederland zijn er duizenden extra elektriciteitshuisjes nodig... omdat we steeds meer elektriciteit gebruiken. En het weer nog veel grijs en amper zon met af en toe wat motregen... maar dat stelt niet heel veel voor. Het wordt 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in onze regio zijn alweer op zijn retour. Meeste oponthoud nog op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file. Met een vertraging van 20 minuten. En de N9 is druk, Alkmaar richting Den Helder.